Citydijkers met het NOS-journaal. El Jazeera-journalist Shirin Abu is opzettelijk doodgeschoten door Israëlische militairen. Tot die conclusie komt de Palestijnse aanklager... die het onderzoek naar de dood van de journalist heeft gepresenteerd. Abu werd twee weken geleden doodgeschoten... bij een inval van het Israëlische leger in de stad Jenin. Volgens het Palestijnse onderzoek werd ze door het hoofd geschoten... ook al was ze op dat moment herkenbaar als journalist... Israël spreekt de conclusie tegen. Volgens de autoriteiten daar is de journalist geraakt door Palestijnse militairen... of per ongeluk door een Israëlische militair geraakt. In Istanbul is de leider van terreurorganisatie IS opgepakt. Nog onduidelijk is hoe de Turkse politie hem op het spoor is gekomen... Volgens Turkse media zou de aanhouding vorige week al hebben plaatsgevonden... en zou die het resultaat zijn geweest van een internationale operatie... op basis van informatie van inlichtingendiensten. De Turkse president Erdogan zal binnenkort meer bekendmaken over de operatie. Het dodental als gevolg van Russische beschietingen op de Oekraïnse stad Kharkov is verder opgelopen. Niet vier, maar zeven burgers zijn door de beschieting op het leven gekomen, zegt de gouverneur van de regio. Ook zijn er 17 mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur gaat het om een aanval met meerdere raketten. De Amerikaanse acteur Ray Liotta is overleden. Volgens Amerikaanse media is hij in zijn slaap overleden in de Dominicaanse Republiek. Daar was hij bezig met filmopnamen. Liotta was vooral bekend van zijn gangsterrol in Goodfellas. Ray Liotta was 67 jaar. Het weer, het is bewolkt. Vanuit het noorden trekt ook regen over het land. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen alleen in het noordoosten nog kans op een bui. Verder vrijwel droog. Het wordt wel iets kouder dan vandaag met maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort.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 There's a fence to fix, there's a field to hoe. Gotta get that corn up in its rows. I know it's only old dark 30. It's time to get dirty, it's time to throw down. Ain't no use in sitting around like an old cool Nothing in the sun. It's a one-shot deal, it's cut and dry. worked all summer just to hear that engine run. Finally got it done. Windows down, feeling sexy on Interstate 1. Gonna find a puddle, gonna find some mud. It'll be my first chance to lock her hubs. Rolling in the sun, she looks so pretty. likes to play a game pretending we're mean for the very first time. And that's just fine. So I tip my hat and talk real low. Things my mama don't need to know. I've had about enough of being flirty. It's time to get dirty, it's time to throw down. Ain't no use in sitting around like an old cool hand. napping in the sun. It's a one-shot deal. Nou, we gaan hier niet vies worden, maar we gaan hier wel genieten van de komende twee uur National Radio Show, Country, Folk, Americana en Bluegrass. Natuurlijk weer de vaste items, de spiegelplaat, het spotlight album, de digitale brievenbus, kortom te veel om op te noemen. En zoals gebruikelijk het tweede nummer in de show, Bluegrass muziek. Dit is Jason Davis en Working Hard Ain't Hardly Working Anymore. We tried to work it out, give our love a chance. way it Je hebt een... Eh, E-mail. Wij kregen in onze e-mailbox muziek opgestuurd van Melanie Ryan uit Nederland. Zij deed in 2020 mee aan het SBS-programma We Want More. En in 2019 bracht zij haar eerste EP uit. En nu is het tijd voor een nieuwe single. Dit is Run Like the River. Dusty bags in a loaded trunk. Leave go uit Nederland van Melanie Ryan. Geproduceerd door Nick Jongejan van de Young River. En je hoorde Run Like the River. En nu gaan we weer terug in de tijd. We gaan naar 1957 voor een nummer van Little Jimmy Dickens. Dit is Jambalaya. Een Nashville Country Classic. Goodbye Joe, we gotta go, me oh my. We gotta go. Nashville News van week 21. Robert Weston maakte tot juni vorig jaar deel uit van de countryband Rambling Boots. In 2020 bracht hij zijn debuut-EP uit en in juni van dit jaar gaat hij een heel album opnemen in Nashville. De producer van dit album is Kenny Royster, die onder andere de eerste EP uitbracht van Luke Combs. De Country Music Hall of Fame heeft er weer een paar nieuwe leden bij. Dat zijn Joe Calante, Jerry Lee Lewis en Keith Whitley. Op 24 juni komt het nieuwe album uit van Luke Combs. Dit album gaat heten Growing Up. Luke maakte onlangs al bekend dat op dit album ook een duet staat met Miranda Lambert. Ronnie Dunn, helft van het duo Brooks and Dunn, heeft een nieuw nummer opgenomen. Het is een duet geworden met Jake Worthington en heet Hunky Tonk Town. Dit was het Nashville Show News van week 21. Tot volgende week. I can hang with it Tequila was dat van Dan en Shay. We hebben nog één weekje een maandartiest die Cathy Mattea heet. En in 1989 bracht zij het album Willow in the Wind uit. En op dat album staat het nummer wat je nu zo gaat horen... wat haar in 1990 een Grammy opleverde. Dit is Where Have You Been? Claire had all but given up When she and Edwin fell in love touched his face and shook her head in disbelief. She sighed and said, In many dreams I've held you near. Now at last you're real. myself when you're away. He asked her for her hand for life, and she became a salesman's wife. He was home each night by eight, but one stormy evening he was late Her frightened tears fell too floor until his key turns was een heel mooi nummer van onze maandartieste Katja Mattea. Where have you been? En verderop in de show hoor je natuurlijk ook nog muziek van haar voorbij komen. Maar nu gaan we naar 2019 voor het album Duets van Ronnie Millsap. Hij nam diverse nummers op op dat album met onder andere Luke Bryan, Jason Aldean en Willie Nelson kwamen bijvoorbeeld voorbij. Maar ook deze dame. Hij zong namelijk een nummer samen met Dolly Parton. Dit is Smoky Mountain Rain. He thumbed his way from L.A. back to Knoxville about her tussen twee grootheden. Ronnie Milsap en Dolly Parton en Smoky Mountain Rain. En we gaan nu weer wat bluegrass voor jullie draaien. A Diamond Took My Place en dit is Buddy Milton Met nu country uit Nederland. I wanna be your last first kiss. The red heart tattooed on your wrist. The cabernet you can't resist. best chocolate on your lips Baby, please grow old with me You know the best is yet to be As long as there's a breath in me I'll take it next to you And someday when the dreams we made Take us on our million dates, My heart will finally have its way through memories bound in love As far as time will carry us Baby, please grow old with me You know the best is yet to be As long as there's a breath in me I'll take it next to you And someday when the dreams we made Take us on our millionth day will finally have his way with one last perfect land. Someday be het al in ons shownieuws voorbij komen. Begin juni beginnen de opnames van het nieuwe album van Robert Weston in Nashville. En dit is alvast een voorproefje. Zijn nieuwste single Little Old Man. Volkmuziek is natuurlijk ook een vast onderdeel op onze playlist. En ik vind de stem van deze dame die uit Kansas City afkomstig is... heel erg op die van Emmylou Harris lijken. Dit is Kristen Hamilton en Touch of Blue. Blue, blue, touch of blue. to close her hair I'll wear a touch blue. Sadness knocked upon my door one hot and misty June. And now she has become my friend and snuck in all my tunes. Blue, blue, I'll oh, wear a touch blue. On my dress, my ears, my shoes, wear it's touch blue. Blue, blue, oh, I'll wear a touch blue. On my dress, my ears, my shoes, wear it's touch blue. Yeah. sometimes felt quite right. The one I'm missing would not agree to hold on to her so tight. She'll always be a part of me, but only as I choose. I'll cease this holding up with her and coming to the blues. Blue, blue, I'll wear touch blue. On my dress, my ears, my shoes, Dus. En daarvoor gaan we naar muziek van een artiest die al lang geen onbekende meer is bij ons in de show. Want we hebben al eerder muziek van hem op de playlist gehad. Dit is de nieuwste single van Todd Barrow en dit is West Texan Wind. Oh. I grew up in a small town, everybody knew your name. town called Martha Art. was claimed to fame. what to see in the desert off the interstate. Take a trip to the other side. Now don't hesitate. Or fields for miles, sunshine blue skies. was Top Barrow met West Texas Wind. En we gaan nu naar ons Spotlight album. En die is echt kerstfeest, want die is vrij recent uitgekomen. Het is een samenwerking tussen Brandon Lee en Sleep at the Wheel. En dat album, dat zit echt boordevol heerlijke western swing. Het album heet Obsessed with the West. En dat hoor je echt heel goed in de muziek terugkomen. Eerst ga je luisteren naar If Tommy Duncan's Voice Was Blues. En daarna Same Dream. Dit is het Nashville Spotlight album. Once I had a rowdy streak, wilder than a Texas gale. Throwing them down in old Fort Worth town and waking in the Waco jail. I've been sober 15 years. I walk a real straight line. But if Tommy Duncan's voice was booze, I'd stay drunk all the time. queen I'd make you fall in love with me If I was a hound I'd track you on down And put you up a live oak tree If standing me up cost you one cent Then I'd have a Yankee dime And if Tommy Duncan's voice was booze I'd stay drunk all the time Spotlight album. at same time. Dat waren de twee eerste nummers van het album Obsessed with the West van Brennan Lee en Sleep at the Wheel. En in het tweede uur gaan wij daar nog twee nummers van laten horen. Maar nu gaan we naar muziek van Kiara Ray. Dit is Just a Trailer. I'm just a trailer with fresh coat of paint. Get me all dolled up, but that ain't gonna could, but really couldn't even if I wanted to. You could teach a dog how to meow, but he's still gonna chase the postman down. I am what I am, and I ain't what I ain't. Yeah, when you get down to it at the end of the day, I'm just a trailer. Really couldn't even if I wanted to You could teach a dog how to meow But he's still gonna chase the postman down I am what I am I ain't what I Yeah, when you get down to it at the end of the day I'm just a trailer with fresh coat radio show, robbing the vault of more golden classics. Don't let me cross over love's cheating line. I'm tempted, my darling, to steal you. But what else can I do when you're say was uit 1962 Carl Butler met Don't Let Me Cross Over. In 1990 kwam het album Time Passes By uit van Cathy Mattea... en daarop staan een hele hoop Keltische invloeden... omdat het werd opgenomen in Schotland. Van het album hoor je Time Passes By en daarna Amanda Chavellos en Goodbye Truth. like leaves on the water They roll down the river And slip out of sight Too many times We do what we are Put off till tomorrow What we'd really rather do tonight radio show.